Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een ruzie op de snelweg A20 bij Rotterdam is iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde na een kopstaartbotsing. De twee inzittenden van de achterste auto kregen na de botsing ruzie. Vervolgens sprong een van hen van het snelwegviaduct... waarna hij terecht kwam op een afgesloten bouwterrein. Volgens een videojournalist ter plekke kwam de man terecht op een houten paaltje. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto was niet betrokken bij de ruzie. Rusland heeft vannacht opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester waren er explosies en raakten gebouwen beschadigd. ook is op meerdere plekken brand uitgebroken. Zeker drie mensen raakten gewond bij de aanvallen, melden lokale media. Twee weken geleden was er ook een grote Russische luchtaanval op Kiev. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten tien mensen gewond. ook uit andere delen van Oekraïne worden Russische aanvallen gemeld. Het dodental door het noodweer in het midden van Amerika is opgelopen naar 16. In Kentucky werd een jongen van 9 meegesleurd door het water toen hij naar de schoolbus liep. In Arkansas kwam een kind van 5 om het leven door het noodweer. Al dagen heeft het gebied last van stortregens en overstromingen. In Arkansas viel de afgelopen dagen net zoveel regen als normaal in drie maanden. ook Ohio en Texas zijn getroffen. Jongeren investeren steeds vaker in verkoopautomaten om bij te verdienen. In twee jaar tijd is het aantal ondernemers dat onder meer frisdrankmachines plaatst en beheert verdubbeld. De vaak jonge ondernemers kopen dan zelf een automaat, plaatsen deze tegen een vergoeding bij een bedrijf en verdienen dan aan de verkoop van bijvoorbeeld frisdrank of snoep. Het weer volop zon vandaag, maar met 12 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden is het wat frisser dan de afgelopen dagen.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 Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly, no set float, Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky a beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a own and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down.